Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een naaste medewerker van de Russische oppositieleider Navalny heeft het land verlaten. Volgens Russische media is ze uitgeweken naar Turkije. De vrouw Lyubos Sobol werd afgelopen week veroordeeld voor haar rol... bij de protesten rond de arrestatie van Navalny. Van de rechter mocht ze Moskou anderhalf jaar niet verlaten. Dat heeft ze nu blijkbaar toch gedaan. Sobol is een van de bekendste gezichten van de Russische oppositie. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen volgende maand... zijn al veel medestanders van Navalny naar het buitenland gevlucht. De Olympische Spelen in Tokio zijn afgelopen. IOC-voorzitter Thomas Bach droeg de Olympische vlag over aan de burgemeester van Parijs... de stad waar de Spelen van 2024 worden gehouden. Nederland haalde 36 medailles, 10 goud, 12 zilver en 14 keer brons. In Griekenland woeden nog steeds enorme natuurbranden... onder meer op de Peloponnesos en op het eiland Evia ten noorden van Athene... In het noorden daarvan brandt het van kust tot kust. De stad Istea wordt door het vuur bedreigd. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en er liggen ook veerboten klaar voor verdere evacuatie. En de ziekenhuisbezetting met coronapatiënten is nagenoeg gelijk gebleven. Er liggen 673 mensen in een ziekenhuis, ongeveer evenveel als gisteren. Op intensive care afdelingen liggen nu 200 coronapatiënten, ook ongeveer evenveel als gisteren. Vandaag zijn nieuwe regels ingegaan voor mensen die terugkomen uit het buitenland. Wie vanuit een land komt dat niet als groen is aangemerkt... moet een coronabewijs kunnen laten zien. En dat wil zeggen dat sommigen zich in het buitenland al moeten laten testen. Het weer, vanavond en vannacht buien, lokaal met kans op onweer.